Raymond Seré met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is een parlementslid van de Labour-partij neergeschoten en neergestoken. Het is de 41-jarige Joe Cox. Zij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze werd aangevallen na een lezing in de buurt van Leeds. Het is nog onduidelijk waarom ze werd belaagd. Een ooggetuige zegt dat ze twee ruziende mannen uit elkaar wilde halen, maar dat is niet bevestigd. Er is één verdachte opgepakt. Joe Cox zit sinds vorig jaar mei in het lagerhuis. Vanwege de aanval hebben voor- en tegenstanders van een brexit hun campagnes stilgelegd. De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of het bedrijf City Traffic mensen in het winkelgebied mag volgen via wifi en bluetooth. Het gebeurt al, maar volgens Utrecht lijkt het erop dat er geen toestemming voor is gegeven. Het systeem kan telefoons van winkelend publiek volgen via het wifi en bluetooth signaal gekoppeld aan het unieke nummer van een smartphone of tablet. Het bedrijf koopt de verzamelde informatie aan winkels en gemeenten. Die willen zo een beter beeld krijgen van hoeveel mensen er op welk tijdstip zijn. Volkswagen gaat flink inzetten op elektrische auto's. Het bedrijf wil voor 2025 meer dan 30 verschillende modellen op de markt brengen. Volkswagen hoopt er daarvan 2 tot 3 miljoen per jaar te gaan verkopen, bijna een kwart van de totale verkoop. Volkswagen-chef Matthias Müller zei tijdens de presentatie van de nieuwe strategie dat ze niet meer alleen auto's willen ontwikkelen en verkopen, maar wereldleider willen worden in duurzame mobiliteit. Volgens Müller gaat het om het grootste veranderingsproces bij Volkswagen ooit en hij hoopt met de nieuwe aanpak het bedrijf uit het slop te trekken na het dieselschandaal. De Duitse politie controleert bij de grens met Frankrijk om te voorkomen dat er hooligans naar Parijs gaan. Daar speelt Duitsland vanavond de EK-wedstrijd tegen Polen. De politie is bang voor rellen en zegt dat er al hooligans zijn tegengehouden. En dan het weer, steeds meer bewolking, verspreid wat buien en het kan plaatselijk flink doorregenen. Het is 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten buien en zondag wordt het droog. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANW. ANWB. Files met meer dan 15 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Eerst bij Knoop het Velzen 10 kilometer en verderop bij Beverwijk 8 kilometer. Komt in beide gevallen door een aanrijding. De vertraging is nog altijd flink, ruim een uur, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een kapotte vrachtwagen bij Veenendaal 12 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer...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 Congratulations and jubilations. can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations where I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.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 Op zaterdag 18 juni organiseert swingsession.nl... de eerste van de drie bruisende strandfeesten in de haven van Zandvoort. Strandafgang nummer 9. Dansen, ontmoeten en genieten in een prachtige strandpaviljoen met terras... de open haard binnen en twee feestzalen. Ga de 18e juni heerlijk uit je dak met DJ Wally Deluxe... in de, in de Disco Arena... 70ste, de 80ste en de 90-jarige hits... of met DJ Misbehave in de dance arena met vette beats zoals... van Afro, Afrojack, Armin van Buren, de Swedish House Mafia, etc. Partytime is van 9 tot 2 s'nachts. De dresscode in wild, White and Summer. Neem tot 8 uur een heerlijke diner bij de haven van Zandvoort. Datum van andere standfeesten zijn 16 juli en 20 augustus... De ticket 15 euro op www.zwingstation.nl. En als je het aan de deur koopt, dan ben je 20 euro kwijt. sister. 19 juni van 10 tot 5. Na het grote succes van de afgelopen e- editie organiseert Stichting Elektrischefietsen.com dit jaar weer het grootste elektrische fietsen-evenement van de Benelux. Het evenement voor jong en oud die altijd e- al eens een elektrische fiets uit hebben willen proberen.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 burgemeester van Alverstraat 108. Telefoonnummer 023 5740740. Westkust weerbericht. Vanmorgen begon het lokaal mistig. Als de mist was verdwenen, brak de zon door. Vooral in het westen en het noorden van het land. Daar bleef het op enkele buien na droog. In het midden en vooral in het zuiden ging het weer regen- en onweersbuien ontstaan. De wind was zwak en zocht de oothoek op. Daardoor was het 21 tot 22 graden een stuk warmer. In de kustgebieden was het door de zeewind niet warmer dan 18 graden. Vrijdag, morgen, kunnen we in het hele land weer flinke buien met onweer ontstaan. De zon zien we maar weinig en de temperatuur komt daar niet door hoger dan 17 graden. In het weekend wordt het zo goed als droog.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 Gezelligheid. Ai, ai, Ros, jongen, zoetse jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar, Domstad Blazers Ensemble. 19 juni aanvang om 3 uur. Het Domstad Blazers Ensemble geeft een concert op zondag 12 juni om 3 uur in de reeks Kerkpleinconcerten in Zandvoort. Op het programma staan drie originele werken van blazersensemble... uit de klassieke en de romantische tijd. De twee octetten, Mozart en Beethoven... zijn absolute hoogtepunten in de literatuur... voor het <laughs> klassieke blaasoctet, Bestaande uit twee hobo's, twee klarinetten... twee fagotten en twee horens. Dit octet was toen de vaste bezetting voor het opluisteren... van plechtigheden en feesten op de kerkelijke en wereldwijke hoven... De serenade van Jovrek is bijna 100 jaar later geschreven... en verwijst naar muzikale uitvoeringen op kastelen in de rococo-periode.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 Niet. Hij stoot zijn neus, zegt Mike Brooks van het kenniscentrum Dierplagen. Een mol graaft zijn gang en ziet wel wat hij tegenkomt. Onder stoeptegels zien we vaak mollenritten. Ze gebruiken de onderkant van een stoeptegel dan als plafond van hun gang. Komen mollen ineens de gevel van een huis tegen, dan graven ze hun rit langs de muur, die dan de zijkant van de gang vormt. Hoe het met de snelwegen zit, weet ik niet, begint Brooks. Maar bij fietspaden zien we soms dat mollen er niet onder doorgaan. Als de fundering te dik is, graven ze gewoon verder in de lengte langs het fietspad. Midzomer Speciaal Bierfestival. 19 juni aanvang om 3 uur s middags. Een Midzomer Speciaal Bierfestival met een live optreden van de dijk. Met een korte ei. En zijn coverband. En een barbecue vooraf inschrijven bij het Wapen van Zandvoort. En zoals ik al zei, het start om 3 uur s middags. Een barbecuekaart, inclusief 5 speciaal bieren voor 25 euro. En een barbecue los kost 15 euro. Er zullen CRK 15 speciaal bieren te proeven zijn. Locatie, het Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. smell good okay. I see how it's going down. Don't you? Seem like Shorty want a little menage to pop off or something.